Freddy van met het NOS-journaal. De Franse regering heeft een verbod afgekondigd op het onbeperkt bijschenken van frisdrank in de horeca. De nieuwe maatregel geldt overal, van fastfoodketens tot schoolkantines. Frankrijk heeft al een frisdranktax en een verbod op frisdrankautomaten op scholen. In de nieuwe wet is het verboden om gratis frisdrank met suiker aan te bieden... en ook om ongelimiteerde hoeveelheden te schenken voor een vaste prijs. Doel van de maatregel is het tegengaan van overgewicht. Het aantal mensen met overgewicht overgewicht in Frankrijk ligt beneden het gemiddelde van de Europese Unie, maar het stijgt wel. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat er overal belasting moet komen op suikerhoudende frisdranken. Op Ameland zijn vijf verdachten opgepakt voor de handel in aangespoelde cocaïne. Twee weken geleden spoelden pakketjes drugs aan langs de kust van het eiland. Ongeveer drie kilo zuivere cocaïne werd ingeleverd bij de politie. Maar de politie werd ook getipt dat twee eilandbewoners pakketjes probeerden te verkopen. Ook in Maastricht werd cocaïne gevonden die waarschijnlijk is aangespoeld op Ameland. Het is onduidelijk waar de aangespoelde kook vandaan komt. Het kabinet steunt de nieuwe locaties voor herdenking van de holocaust met bijna 8 miljoen euro. Er komt een namenmonument met daarop de namen van de Joodse slachtoffers uit Nederland en de Roma en Sinti. In totaal ruim 102.000 mensen. Het is naar een ontwerp van de Amerikaanse architect Daniel Liebeskind. Het Nationaal Holocaustmuseum komt in de gebouwen van de voormalige hervormde kweekschool in Amsterdam en de Hollandse Schouwburg. Daar werden 6000 kinderen gered. Vandaag worden wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Het weer. Vannacht kan het vooral in het noorden licht gaan vriezen. Morgen geleidelijk meer bewolking, maar het blijft tot de avond overal droog. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 9 graden.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 Een uur lang. Hier live in de mix. En mocht je het niet geloven, nou, je kunt gewoon meekijken of zie het Live. www.cfmzandvoort.nl En dan go live. En natuurlijk ook als je vrienden bent met hem. Ja, wie wil dat nou niet? Op Facebook gaat hij ook gewoon een uur lang live. Of zolang zijn accu het uh, volhoudt natuurlijk. En als hij het zat is, dan, eh, dan gooit hij zijn telefoon opzij. Ik ga er niet langer doorheen praten. The one and only DJ Dion Sydney.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 Oh, cause mess over your life. I took some time to just get my mind right. I took some time to just just you don't 2017. DJ Dion Sydney in de mix. Alweer aan het einde gekomen van twee uur lang. Zie het op jouw radio. Volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we gewoon weer bij je. En vanaf 10 uur hebben we weer een frisse fruitige mixtape... met niemand minder dan DJ Dion Sydney hier. Blijf gewoon lekker luisteren naar de programmering van jouw CFM Zandvoort. Of kijk gewoon lekker mee op CFM Text TV. En natuurlijk ook op het wereldwijde web zijn we te vinden www.cfmzandvoort.nl Mijn naam was DJ JK en samen met DJ Dion Sydney was dit See het? Ik zeg, maak een mooi weekend van.